Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De agent die vorig jaar tijdens een boerenprotest in Heerenveen... op een jongen die op een trekker zat schoot... is schuldig aan poging tot doodslag. Hij heeft een taakstraf gekregen van 80 uur... en een voorwaardelijke zelfstraf van een maand. De man schoot vorig jaar op de trekker waar een jongen van 16 op reed. Die werd niet geraakt, maar de kogel kwam wel op de cabine van de trekker terecht. De jongen en de verdachte agent waren allebei niet bij de uitspraak. Vrouwelijke onderzoekers hebben aan de universiteit een stuk minder kans om cum te promoveren dan een man, ook als ze dezelfde beoordelaar hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Het heeft te maken met de commissieleden die dat proefstuk beoordelen, zegt deze onderzoeker. Dat zijn eigenlijk nog steeds heel vaak mannen, omdat in de wetenschap, en zeker aan de top van de wetenschap, veel meer mannen werken dan vrouwen. Nou, wat we weten uit eerder onderzoek is dat mensen vooral positief zijn op mensen die op hen lijken. Dus als een commissie veel mannen betreft, en er zitten daar heel veel mannen in, ja, dan zijn die vaker positief over proefschriften van ook mannelijke onderzoekers. In Herugewaard naast Alkmaar is een drugslab gevonden in een loods op een bedrijventerrein. De politie vond er ook allemaal grondstoffen en spullen om de drugs mee te maken. En nam ook andere dingen in beslag als contant geld, auto's, wapens en telefoons. Er zijn zeven mensen opgepakt. Op de A12 in Gelderland reed tussen Ede en Wolfhezen gisteren... een 45 kilometer autootje over de vluchtstrook. Dat is niet de bedoeling. Zo'n wagentje dat dus max 45 kilometer kan rijden... mag natuurlijk niet over de snelweg. De bestuurder werd onderschept door de politie... en daarna onder begeleiding naar een afrit gereden. Het weer op veel plekken zon, behalve in het zuidoosten. Het is koud tussen de 0 en 2 graden. Langs de noordkust kans op sneeuw. Later in de avond en nacht kan het op meer plekken wit worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan voornamelijk wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Maar wat wel opvalt is de A10 Zuid richting het noorden. Daar heb je 10 minuten op onthoud door een ongeluk.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 Manjo B, manjo B, manjo B, manjo B. Man your business, less, less. Manjo B, manjo B, manjo B, manjo B. Manjo B, manjo B, manjo B, manjo B. Manjo B, manjo B, manjo B, manjo B. Man your business.